Jelle Visser met het NOS-journaal. Syrië opent twee grensovergangen met Turkije voor hulpkonvooien. Hierdoor kan de VN hulp leveren aan aardbevingsslachtoffers... in de gebieden die worden gecontroleerd door opstandelingen. Volgens de VN gaat de grens voor drie maanden open. Tot nu toe mochten vn hulpkonvooien alleen maar passeren via één grensovergang. De internationale hulpoperatie voor Syrië komt maar moeilijk op gang. De aardbevingen van begin deze week veroorzaakten in Syrië... en in zowel regerings- als in oppositiegebied grote schade. Twee Nederlandse JSF-gevechtsvliegtuigen hebben vanuit Polen drie Russische militaire toestellen onderschept. De Nederlanders hebben de toestellen geïdentificeerd en begeleid. Het ging volgens Defensie om een Russisch spionagevliegtuig en twee straaljagers. In Polen zijn in totaal acht Nederlandse F-35's gestationeerd. De PVV wil dat woningzoekers met de Nederlandse nationaliteit voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen. De partij heeft daarvoor een initiatief wetsvoorstel ingediend. Volgens de PVV worden Nederlanders gediscrimineerd op de woningmarkt, omdat statushouders vaak voorrang krijgen. Twee jaar geleden deed de partij al een vergelijkbaar voorstel, maar dat werd toen door een meerderheid in de Tweede Kamer weggestemd. De man die D66-leider Sigrid Kaag thuis opzocht met een brandende fakkel... is in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. Hij hoeft niet meer de cel in, want hij heeft die tijd al in voorarrest uitgezeten. De rechter had hem eerder tot een half jaar cel veroordeeld. Het gerechtshof komt nu tot een lagere straf... vanwege de psychotische stoornis van de verdachte. De man mag niet meer bij kabinetsleden in de buurt komen. Ook mag hij geen contact met hen opnemen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt.